of hij voor veel geld zijn piemel wilde laten zien. Die deed dat ook. Bilal zou vanavond bij Bo zijn verhaal doen, maar heeft afgezegd. Bo zelf vindt het jammer dat hij niet komt, zegt hij tegen een verslaggever van Poont. hij zegt af? Ja. Maar wat vind je daar zelf van? Is dat niet een beetje laf? Nee, want ik weet de reden niet. En eh, ik denk dat hij een goede reden daarvoor heeft. En uh, ik, ik, wil ik zeggen dat eh, op zich is het jammer, omdat het gewoon goed is om erover te praten. Dus ik vind het jammer dat we dat gesprek nu op een andere manier moeten voeren. Later bleek dat de ouders van het slachtoffer niet willen dat Bilal te gast is in de talkshow. Bilal respecteert deze wens, zegt zijn management. In Mexico zijn meer dan 200.000 mensen overleden aan corona. Alleen de Verenigde Staten en Brazilië registreerden meer sterfgevallen. Het vaccineren in Mexico gaat langzaam. Op 126 miljoen inwoners zijn nog maar 6 miljoen prikken uitgedeeld. De president wil nu het leger inzetten om het inenten te versnellen. De politie heeft vanmiddag na een klopjacht in Kolm in Friesland een man van 23 aangehouden. Bij de achtervolging werd een politiehelikopter en een arrestatieteam ingezet. De man zou verward overkomen en met een vuurwapen rondlopen. Buurtbewoners moesten binnenblijven en scholen werden bewaakt. Na zijn aanhouding vond de politie in zijn huis een grote verzameling nepwapens die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Iets heel anders dan. In het Britse plaatsje Northampton hebben bewoners al jaren last van een terrorzwaan. Het beest, dat ze Cedric hebben genoemd, klopt met zijn snavel op voordeuren en rammelt aan brievenbussen. Soms uren achter elkaar. En dat doet hij al vijf jaar lang. Cedric woont in het meer waar de huizen op uitkijken en is nog niet van plan te vertrekken. De bewoners van de buurt hebben geen idee waarom hij zich zo gedraagt.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 In 2017 bracht deze Texaan zijn debuut-EP uit met de hulp van onder andere een John Party. Zijn nieuwste EP heet Honky Tonk Highway en daarvan ga je luisteren naar Anybody Loving You Lately? check onze digitale brievenbus Clay Hollis en Anybody Loving You Lately. Dat muziek in de familie bij de Earls wel goed zit... Eh, bewijst het feit dat je nu gaat luisteren naar muziek van de zus van Steve Earl. En die heet Stacy. Dit is Show Me How. deze keer naar 1980 en 2020, dus 40 jaar later. Waylon Jennings, een van de kanshebbers om onze maandartiest van april te worden, zette dit in 1980 op de plaat. Bij de eerste tonen van dit nummer, ja, herken je dat meteen of je nou van country muziek houdt, ja of nee. Het is namelijk de teamsong van de serie The Dukes of Hazzard. Waylon Jennings dus in 1980 en Josh Turner leverde in 2020 zijn album Country State of Mind af, waar hij dit nummer op op opnam. Je gaat twee keer luisteren naar Good Boys. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Just a good old boy. Never meaning no harm. We told you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, yeah. Flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Woo! Bluegrass Time. hier bij de Nashville Radio Show. En we gaan er eens een leuke medley tegenaan gooien. Dit zijn Grant en Forsyth en, hoe heel toepasselijk, de Country Medley. met de Country Medley. We gaan naar 1986 voor muziek van onze maandartiesten. In 1986 tekende hij contract bij Capitol Records... en bracht onder andere deze single uit. One Love at a Time. Dit is de Nashville Maandartiest. It makes me weak and in a hurry. All night long I worry. I'm so afraid that I'm gonna talk in my sleep. am using? Which one is which can get so confusing I've got to choose one and set the other one free One love at a time, all I can handle Burning both ends of a candle can drive you insane Nashville Country Classic. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rawhide. Ha! Ha! Keep rolling, rolling, rolling. Oh, the streams are swollen. Keep them doggies rolling I might hit him up there. Might, might hit him up raw high. Cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out, ride him in raw hard. High. High. Keep moving, moving, moving. Though they're disapproving, keep them doggies moving raw high. Don't try just rope and throw and brand. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of my ride. Move em out, hit em up, hit em up, move em out, hit em up, raw high. Cut em out, ride em in, ride em in, cut em out, cut em out, ride em in raw. Ja, en zo heette dit nummer uit 1958 van Frankie Lane. Carrie Underwood heeft vrij recent een nieuw album uitgebracht... en die staat bomvol met andere gospelnummers. Het album heet My Savior en daarvan ga je luisteren naar Nothing But The Blood Of Jesus. country gospel hier bij de National Radio Show. Van haar nieuwe album My Savior hoorde je Nothing But The Blood Of Jesus. En we blijven even bij de nieuwe muziek, want Darius Rucker heeft ook een nieuwe single uit. Dit is My Masterpiece. I was born with a heart with a beat like a rolling stone Never did I realize where I was supposed to belong I never knew what I was meant to do I never made sense to me till I made sense to you. I never had a silver spoon. I didn't grow up in a castle. I never walked on the moon. I never paid a Sistine Chapel. I can't play great jobs. But baby, when my life is through, I hope they say my masterpiece is loving you, yeah. Picasso never had that color in his wheel. If I wrote the song, your name would be Georgia, and you'd be on my mind. Like a starry night, our love will stand the test of time. I never had a silver spoon. I didn't grow up in a castle. I never walked on the moon. I never painted a Sistine Chapel. I can't play piano great jaws. Baby, where my life is through, I hope they say my masterpiece is you, yeah, you. Loving you so get a little closer, baby. I wanna Take my time, wanna take all night So get a little Keep on not work I get it right. I never had a silver spoon. I didn't grow up in a castle. Never walked on the moon. I never played a Sistine Chapel. I can't play piano like Great Charles. But baby, when my life is through, I hope they say my masterpiece is loving you. I'm loving you. Dat was de nieuwste single van Darius Rucker en die heet My Masterpiece. We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. En dat is ook muziek uit Amerika, zoals ook iedereen dit eerste uur al hadden. Creed Fisher is de artiest. Dit is Rock'n'Roll Man. Leaving Fort Worth, we're out on I-35. Dark clouds in the sky, she's on my mind. I packed my bags again last night and she knew what that meant. Guess she didn't get the phone calls or messages I sent. Love a music man wasn't part of her plans. Cause I'm on this broken road with a guitar in my hand. I got another show tonight down this long road where all the sceneries look the same. I sure do miss a woman speaking my name. So I bear these six strings high, cause it's what I do. This is my first love, I can't give. love lost, a lot of love found. I'm on this stage, it's what I'm about. It's what I do. It's who I am. I'm a rock and roll man. Lord only knows all the miles under my belt. Every girl I kissed has felt feelings. that has chosen me. I do it proudly. I got another show tonight in Dallas. Then it's off. They're show. Creed Fisher en Rock'n'Roll Man. Het titelnummer van zijn laatste EP. wil je jouw muziek nou bij ons onder de aandacht brengen... en heb je in het eerste uur even niet geluisterd hoe je dat kunt doen... ga ik het je nog een keer vertellen. Dat kan via info.nashvilleradio.nl en stuur daar gewoon eventjes een mp3... of het liefst nog een wafje mee van je muziek. Of eh, stuur even een voicemail, sms of whatsapp naar 06 428 443 75 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375 en meld dan even waar we jouw muziek kunnen vinden. Twee nummers nog van het Spotlight album. 2019 kwam het album Songs and Stories uit van James Carruthers. Je gaat achter elkaar luisteren naar Cold Watermelon en naar Precious Memories. Dit is het Nashville Spotlight album. I got torches in the backyard. I got a folding chair under the tree. I got the deep wood difference between lightning bugs and fireflies. I just precious memories unseen angels sent from somewhere to my soul twee laatste nummers van ons Spotlight-album Songs and Stories van James Carruthers. Het zit er alweer op. De show is alweer klaar, maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog een nummer voor je klaarstaan uit 1979 van Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. En daarna Country uit Nederland van Eve McKing en All About You.